de panelleden die meededen, die ergeren zich vooral aan het steeds wijzigen van de bezorgdheid. Drie kwart die kreeg ermee te maken. Dan verschuift de bezorgdheid steeds. En ja, je blijft er vaak voor thuis. En uiteindelijk kan het dan ook nog gebeuren dat er, eh, eh, je de melding krijgt. We hebben het wel geprobeerd, maar u was er helemaal niet. Terwijl je er gewoon bent. En dan krijg je dat briefje in de bus. Ja. Vooral UPS doet het slecht. Bij PostNL en DHL gaat het best oké. Er is een politiemedewerker opgepakt op verdenking van een zedenmisdrijf. Het gaat om een 44-jarige medewerker. Er is ook een verdachte van 47 opgepakt in deze zaak. Het is niet duidelijk waar de twee precies van verdacht worden. De politie wil er nog niets over kwijt. Vandaag begint het KNVB-bekertoernooi weer. Het toernooi waar zowel profclubs als amateurclubs kans maken op de zilveren beker in de vorm van een dennenappel. Ja, dat wint eigenlijk altijd een profclub. Daarom heeft de KNVB nu een nieuwe prijs in het leven geroepen. De beste amateurclub uit het bekertoernooi krijgt vanaf dit seizoen ook een beker. Ze krijgen niet een zilveren, maar een blauwe dennenappel. En wat moet je doen als je te weinig personeel hebt... maar er toch veel wegen, bruggen en viaducten gebouwd of vernieuwd moeten worden? Daar heeft bouwbedrijf Heijmans nu een oplossing voor. Ze laten de asfaltwals zelf rijden zonder dat er iemand achter het stuur zit. Vanochtend werd met een soort openingsceremonie de wals voor het eerst ingezet. 3, 2, 1, hey! Die wals wordt door één persoon bestuurd met een afstandsbediening... die zo meerdere walsen tegelijk kan aansturen. Eh, nou, op dit moment één. Eh, maar in de toekomst eh, zal het misschien drie, vijf... tot misschien wel negen walsen kunnen zijn. En dat scheelt ook weer in de kosten. Het weer, het is even droog, maar later kan er weer een bui vallen bij een graad of 13. Komende nacht opnieuw droog en een graad of 8. Morgen grijs met in de loop van de dag weer regen bij opnieuw een graad of 13. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het nog langzaam op de A2 naar Amsterdam.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 Het was een onbekende weg die ik heb afgelegd na het licht op zoek naar het donker. Verlangen naar verlangen uit dat harnas van spijt, jaloezie en belangen de mooiste vrouw. Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet.